Goedemiddag, ik ben Rijn Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. 200 flitsbezorgers in Amsterdam willen betere werkomstandigheden. Daarom geven ze vanmiddag een petitie aan hun werkgevers, zoals Gorilla's en Flink. De bezorgers vinden dat volgens vakbond FNV dat ze te weinig betaald krijgen... en dat hun baas ze in gevaarlijke situaties de weg op stuurt. Een goed voorbeeld daarvan is, eh, vorige week was een hele dichte mist... en die riders vroegen gewoon aan hun werkgever... nou, ja, mogen we misschien wat zachter fietsen of wat minder hard fietsen? En het antwoord is dan gewoon nee. En dan denk ik, ja, het is gewoon wachten tot het eerste echt eh, dodelijke ongeluk in Nederland. Eh, dan is de wereld waarschijnlijk te klein, maar we moeten er nu bij zijn... En nu moeten zorgen dat dingen anders gaan. De flitsbezorgers willen meer salaris en ze willen ook minimaal een week van tevoren hun rooster weten. In een voorstadje van Barcelona zijn vanochtend twee treinen op elkaar geklapt. Ze reden niet heel hard, zegt onze correspondent. We zien enige ravage, we zien die treinen die in elkaar geduikt zijn. Maar de schade lijkt dan ook weer niet gigantisch groot. Het is wel gebeurd met een overvolle trein in die ochtendspits. Het was hier gisteren een feestdag in Spanje. Alles kwam weer op gang hier vanmorgen. En dat verklaart ook wel het hoge aantal gewonden. Dat zouden er minstens 150 zijn. Het is niet duidelijk hoe die eraan toe zijn. De coronaregels in China worden versoepeld. Afgelopen, week werd werd, afgelopen weken werd er flink geprotesteerd en dat lijkt te hebben geholpen. Bij een enkele besmetting hoeven mensen niet meer per se in hele huizenblokken of fabrieken in quarantaine. Sommige mensen mogen hun snottenbel gewoon thuis uitzitten zonder dat de rest er last van heeft. Netflix heeft weer een Running Up dat Hilltje te pakken. Dat nummer van Kate Bush werd begin dit jaar ineens weer super populair door de serie Stranger Things. Datzelfde lijkt nu te gaan gebeuren met een nummer uit 1981 van de psychedelische punkband The Cramps. You when I show up. Gogmak werd in Amerika per dag zo'n 2.500 keer gestreamd... tot het werd gebruikt in de serie Wednesday. Nu staat de teller elke dag op 134.000 kliks. Dan nog het weer, grijs en veel buien. Daar kan ook wat natte sneeuw bij zitten. Tussen de nattigheid door kan je af en toe de zon zien... en het wordt een graad of 6. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het nog langzaam rijden op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Daar wordt glas opgeruimd tussen Zaandijk en Purmerend heb je een kwartier oponthoud. De rechte reishok is dicht en ook de afrit is nog dicht. Een ongeluk op de A10 ring Amsterdam. Knopend Amst tussen knopend Amstel en knopend de Nieuwe Meer heb je ruim 20 minuten vertraging.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 Een vast programma op de woensdag met veel informatie over Zandvoort en de directe omgeving. Afgewisseld met diverse vaste items, maar natuurlijk ook met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of via Ziggo kanaal 40. En via internet op www.zfm-live.nl mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. Brown met Swimming into Deep Water, gevolgd door de Honeycombs, Have I Right. En ik ga door met To Love Somebody van de Bee Gees. the way I Kunstgeschiedenis, virtuele rondleiding in het Rijksmuseum tweedelige cursus, lezingen, een rondleiding langs alle meeste werken en ook minder bekende werken uit de collectie van het Rijksmuseum via het PowerPoint-presentatie. Met foto's van de zalen, kunstwerken en bijbehorende verhalen. 10 euro per keer, aanmelden via de website van Pluspunt. Zondag 11 en zondag 18 december van 2 tot 4 uur middags. De locatie Pluspunt Zandvoort Noord. En de volgende in de lijst is Billy Swan. Give Your Loving To Me. that you run around and around town. Oh yeah, but baby, I don't want that car. got a box of your dad's old records just a sitting that would fit in my collection. That's right, but baby, I want something more. Give your loving to me. Give your loving to me. Then I'd have everything that I ever wanted if you give your loving to me. And baby, I know you got money to burn Cause you lend it and spend it like crazy Oh boy, but honey, money won't please me You could buy my clothes and you could pay my bills But that wouldn't do anything for me Oh no, cause baby, that's not what I need loving to me Give your loving to me Then I'd have everything that I ever wanted If you give your loving to me Can't you see what I want? Don't you know how I feel through and through? Out of all of the things you could give me I only want you your loving to me Give your lovin' to me Then I'd have everything that I ever wanted If you give your to me Yes, I'd have everything that I ever wanted If you give your loving to me in the morning light, half awake and half asleep. Have you ever there thinking, was it all in a dream? But you reach out and she's there, every moment, everywhere. Have you ever been in love? Have you Leo Sayer met How You Ever Be In Love. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Bent Fabricius Bjerre was geboren in Frederiksberg in Denemarken. Hij begon een jazzassembler na de Tweede Wereldoorlog... en richtte in 1950 een label op, Metronome Records... Hij is echter vooral bekend door zijn instrumentale Omkring at Flykel. Letterlijk Around a Grand Piano uit 1971. Dat een hit werd in Denemarken. Het nummer werd een jaar daarop wereldwijd opnieuw uitgebracht onder de naam Aleket. En bekend nummer 1 uit Australië en nummer 49 in Duitsland. Het deuntje werd ook een hit in de Verenigde Staten.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 Kerstkrans workshop in Pluspunt. We maken een grote kerstkrans of een groot kerststuk. Hierbij krijgt u hulp van een docent bloemschikken. 25 euro per persoon. Aanmelden is noodzakelijk en kun via de website of de balie van Pluspunt. Maandag 12 december van 10 tot 12 uur. En de kerstkrans is van 1 tot 3 uur s middags. En de volgende is I Love So Beautiful van Michael Bolton. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. I still have faith in you. I see it now. Through all these years that faith lives on.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 Do I have it in me? things we did, it all comes down to love. Do I have it in me? was ABBA met I Still Have Faith in You. Breinplein, respijt en de kerstgedachten. Een middag in de kerstsferen met aandacht voor veerkracht voor de mantelzorger. Om zo lang mogelijk prettig thuis te kunnen wonen... is het van de grootste belang dat de mantelzorger goed ondersteund wordt. Wie en wat kan u daarbij helpen? De middag zullen we met een sfeervol kerstborrel afsluiten... En het is dinsdag 13 december van 1 tot 3 uur s middags. En de locatie? De Blauwe Tram. De volgende is Wally Tax, Miss Wonderful. Oh, Miss Wonderful you were mogelijk om mensen niet op hun uiterlijk te beoordelen. Evolutionair gezien heeft het grootste voordelen of iemand te beoordelen op basis van zijn uiterlijk. Hoe weet je bij gebrek aan andere informatie of anderen wat voor vlees je in de kuip hebt? Bij een ontmoeting met een vreemde scannen we razendsnel of dit mens goede of slechte bedoelingen heeft, zegt Lisbeth Woertman, die als Emitius hoogleraar psychologie van de Universiteit in Utrecht gespecialiseerd is in lichaamsbeeld. Moet je gaan rennen omdat hij een bedreiging is of kan ik blijven staan omdat hij oké lijkt? In dat keuze zitten direct andere dimensies verweven. Zoals, is dit iemand zoals ik, een man of een vrouw, wit of zwart, aardig of onaardig, mooi of lelijk, op onbewust niveau nemen we contact zulke beslissingen... en onderscheiden we de hele dag door mensen op basis van hun uiterlijk. Om iemand niet op zijn looks te beoordelen... moeten we min of meer bewust boven onze natuurlijke neiging uitstijgen. En ja, dat is volgens Woertman wel degelijk mogelijk.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 Brenda Cahill Webb werd geboren als jongste van acht kinderen in Kentucky. Ze verhuisde op haar vierde naar Indiana. Haar voorbeeld was haar oudere zus, zangeres Loretta Lynn. De eerste single van Cahill werd ook geschreven door Loretta Lynn. Ze legde zich toe op countrymuziek. Haar bekendste hit werd echter de popsong Don't Make My Brown Eyes Blue uit 1977. Dit hitsingle kon ze echter nooit meer herhalen. In 2008 werd ze opgenomen in de Kentucky Music Hall of Fame. Ik heb gekozen voor Talking in Your Sleep. 3 o'clock in the morning And it looks like it's gonna be another sleepless night I've been listening to your dreams and getting very low Wondering what I can do Maybe I'm being foolish Cause I haven't heard you mention anybody's name at all How I wish I could be sure it's me that turns you on Each time you close your eyes I've heard it said that dreamers never lie been talking in your mine. You've been talking in your sleep. Dit waren de Everly Brothers met Problems. De volgende is Sam Cooke, Only 16. She was only 16, only 16. I loved her so, but she was too young to fall in love, and I was too young to know. We'd laugh and we'd sing and do the little things that made my heart glow. But she was 16. too young to fall 16. in love, and I was too young to know. Why did I give my heart so fast? It never will happen again. But I was a mere lad of 16. I've aged a year since then she was only 16, only 16, with eyes that would glow. But she was 16, too young to fall 16, in love, and I was too young to know. Then why did you give your heart so fast? Boy, it never will happen again. But you were a man lad of sixteen. I've aged a year since then. She was only sixteen, on the sixteen, with eyes that would glow. But she was too young to fall in love, and I was too young to know. But she was too young to fall in love, and I. Plusdienst is er voor alle inwoners van Zandvoort en hun mantelzorgers... die steun nodig hebben om zelf redbaar te blijven.